Amber Brandsen met het NOS-journaal. In Mexico zijn Assad in de toekomst nog iets te zeggen heeft in Syrië. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius houdt Assad verantwoordelijk voor de chaos in het land. Fabius wil verder weten wat Rusland wil in Syrië. Moskou geeft militaire steun aan het regime, naar eigen zeggen alleen om terreurbeweging IS te bestrijden. Op de Krim heeft een man twee mensen doodgeschoten bij een EHBO-post, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De Krim, een deel van Oekraïne, werd vorig jaar geannexeerd door Rusland. Volgens persbureau Interfax is er een verdachte opgepakt. Er zijn berichten dat de man zijn boosheid botvierde op het personeel omdat een bekende van hem eerder op de dag niet op tijd was geholpen en was overleden. De autoriteiten op de Krim hebben de bewaking bij ziekenhuizen en andere medische centra verscherpt. Ajax heeft zijn koppositie in de eredivisie verstevigd... door thuis met 2-0 te winnen van Groningen. Heracles, dat verrassend tweede staat in de competitie... wist uit niet te winnen van AZ. Het werd 3-1 voor de Alkmaarders, maar Heracles blijft wel op de tweede plaats staan. PSV en NEC eindigde in 2-1. Heerenveen speelde thuis met 0-0 gelijk tegen Vitesse. En ook FC Utrecht-Kambuur eindigde in een gelijkspel. Het werd 3-3. Het weer op veel plaatsen is het helder. Het koelt af tot minimaal 3 graden.